Over de precieze toedracht van haar dood is niets bekend. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn ook negen anderen om het leven gekomen. Zes Spanjaarden en een Brits koppel. Van één dode man hebben de hulpdiensten de identiteit nog niet kunnen vaststellen. Een kind wordt nog altijd vermist. De hulpdiensten zoeken vannacht verder naar het kind. De Duitse bondskanselier Merkel en premier Rutte zijn optimistisch over de brexit-onderhandelingen. Een akkoord zou binnen handbereik zijn. Merkel is op bezoek bij Rutte om de EU-top van volgende week voor te bereiden. Naast de brexit gaat hij ook over immigratie en ook de vereidelde hekoperatie van Rusland en de vergiftigingszaak van de Rus Skripal staan op de agenda. Orkaan Michael heeft iets voor 8 uur vanavond het noordwesten van Florida bereikt. Vlak voordat de orkaan aan land kwam nam hij nog in kracht toe. Er werden windstoten gemeten van 250 km per uur. De snelheid waarmee Michael in kracht toenam verbaast deskundigen. Hij is nu categorie 4 en dat is sterker dan orkaan Florence. Gevreesd wordt dat Michael de zwaarste orkaan wordt... die het noordwesten van Florida ooit getroffen heeft. In Lage Zwaluwe zijn een groot drugslaboratorium en een ondergrondse hennepkwekerij ontdekt. Een man en een vrouw zijn aangehouden. Het laboratorium zat in een loods waar vermoedelijk amfetamine werd geproduceerd. Het drugsafval wordt geschat op 30.000 liter. In de loods is het een enorme chaos waarbij totaal geen rekening is gehouden met de veiligheid voor de omgeving, zegt de politie.